Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Voor een verdachte aangehouden in verband met de mislukte aanslag gisteren in de metro in Londen. Wat de rol was van de 18-jarige jongen is nog onduidelijk. In een wagon op station Parsons Green was een kleine explosie. Een emmer ontplofte in een plastic tas. 29 mensen raakten gewond. Ryanair schrapt de komende zes weken 40 tot 50 vluchten per dag... om de gevolgen van personeelstekorten en drukte bij de luchtverkeersleiding tegen te gaan. Getroffen reizigers kunnen hun vlucht omboeken of krijgen hun geld terug, zegt de Ierse luchtvaartmaatschappij. In de eerste helft van september was meer dan 20 van de Ryanair-vluchten vertraagd. Volgens het bedrijf is dat het gevolg van stakingen bij de luchtverkeersleiding... en een tekort aan piloten en cabinepersoneel. Ook zijn er de komende tijd minder medewerkers beschikbaar... omdat het vliegend personeel vakantiedagen moet opmaken. Ryanair voert dagelijks 2500 vluchten uit. Vakbond CNV Vakmensen gaat voor cao's voor 2018 fors hogere looneisen stellen dan de afgelopen jaren. Dat bevestigt voorzitter Fortuyn van de bond na een interview met het FD. Omdat de Nederlandse economie goed draait is er bij veel bedrijven ruimte voor hogere lonen, zegt Fortuyn. De grootste bond binnen vakcentrale CNV komt niet met een algemene looneis... omdat er volgens de voorzitter grote verschillen zijn tussen de sectoren. In Tilburg zijn vannacht vijf bussen van Arriva uitgebrand. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De voertuigen stonden naast elkaar geparkeerd op het terrein van Arriva. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen Omroep Brabant... dat zes andere bussen op tijd konden worden weggehaald. Voor reizigers heeft de brand geen gevolgen. Het weer in het hele land kans op soms stevige buien en het wordt 16 graden. Morgen soms zon en lokaal nog een bui bij opnieuw een graad of 16. Dit was het NOS.